Michel Koenen met het NOS-journaal. ABN AMRO geeft toe dat ze klanten helpen om te verhullen dat ze eigenaar zijn van een bedrijf in een belastingparadijs, zoals de Britse Maagdeneilanden. Volgens de bank betekent het niet dat ABN AMRO meewerkt aan belastingontduiking. De bank stelt dat mensen vaak goede redenen hebben om hun vermogen anoniem onder te brengen, bijvoorbeeld om privéredenen of om zichzelf te beschermen tegen diefstal. Op verschillende plekken in Brabant zijn invallen geweest in de strijd tegen malafide puppyhandel. Twee woningen en drie bedrijfspanden zijn doorzocht op mogelijk illegale handel in jonge honden. Niemand is gearresteerd, wel zijn 89 geïmporteerde pups gevonden... die niet of op de jonge leeftijd waren gevaccineerd. Ook werden administratie, wapens, illegale diergeneesmiddelen en geld in beslag genomen. Op de Middellandse Zee zijn tussen Sicilië en Tunesië 1850 bootvluchtelingen uit zee gered. Ze worden overgebracht naar een noodopvang op Sicilië. Vier dagen geleden werden ook al 300 vluchtelingen in hetzelfde gebied ontdekt en uit zee opgepikt. Nu het mooie weer is geworden nemen bootvluchtelingen steeds vaker de route naar Sicilië. Israël heeft toegegeven dat het tientallen aanvallen heeft uitgevoerd in Syrië. Volgens premier Netanyahu waren ladingen wapens die voor de Libanese Hezbollah-beweging waren het doelwit. Netanyahu zei dat zijn land doet wat het moet doen om te voorkomen dat zware wapens in handen komen van Hezbollah. En de Thaise regering wil veroorzakers van verkeersongelukken tijdens het Thaise Oud- en Nieuwfeest deze week harder straffen. Ze moeten als werkstraf meedraaien in het mortuarium van een ziekenhuis. Dat moet de bewustwording vergroten. Overmorgen vieren de Thai hun oud en nieuw. Dronken bestuurders veroorzaken elk jaar veel ongelukken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 寂寞。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 van Zandvoort, op 106.9 FM some them. Girls that wore pink, boys that wore blue, boys that always grew up better men than me and you. What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all change. It's got to change more. Cause we think it's getting better, but nobody's really